Uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Belarussische overheid zat achter de nepbommelding... waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in hoofdstad Minsk. Dat zegt de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Die conclusie baseren ze onder meer op opname van de luchtverkeersleider... die toen dienst had. In het toestel zat Roman Protasevich, een journalist die door Belarus werd gezocht. Samen met zijn vriendin was hij onderweg naar Litouwen. In Minsk werd hij gearresteerd en inmiddels zit hij in huisarrest. Zijn vriendin is vorige maand veroordeeld tot zes jaar cel. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei hij na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in de Oekraïne is het graanvervoer per schip gestopt, wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog steeds warm blijft. Door de hitte is ook smok ontstaan. Die lijkt op zijn retour. Ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Nederland beleefde de warmste 19 juli ooit gemeten. In Maastricht werd het aan het einde van de middag 39,5 graad. In heel Europa leidde de hitte tot problemen. Onder meer in België, Frankrijk, Duitsland en Italië woeden natuurbranden. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna 1 miljoen abonnees. Dat is minder dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een daling van 2 miljoen klanten. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten. En bovendien delen veel mensen hun account met anderen. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. Het weer vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe.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 Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk is ze woorden als altijd En toch te zeggen, ja ik doe het Maar dan vervolgens heb ik spijt Kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt vijand of een vriend.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 Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía.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 Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. best serieus, ik heb nooit twee vingers in mijn neus Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas, kost me te veel kruim Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers Oh vingers Ik neem het leven met twee vingers schuin. Ik ben huis wat serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin. Oh. oh, oh twee wegen schuin.